Sunday. The finest blues you've never heard. Dit is Radio 501. Blues on Sunday. Hartelijk welkom bij Blues on Sunday. Compleet nieuw eh, bluesprogramma op Radio 501. En je luistert naar de tweede pilot-uitzending van Blues on Sunday. Officieel gaan we 14 eh, september aanstaande van start met het eerste seizoen van Blues on Sunday. En dat doen we met The Damned and Dirty live op de Radio 501 Vader Jacob Steeds in muziekcafé eh, Backstage in Hoorn. En backstage is gelegen aan het Koppertsplein nummer 3 vlakbij het NS-station van Hoorn. En dat is ongeveer 5 minuten lopen en dan ben je er. Het is nou nagenoeg 400 meter vandaag hoor je in Blues on Sunday onder andere muziek van de muzikanten die dit seizoen live zullen optreden. Daarna hoor je zometeen een interview dat ik deed met Doug McLeod uit de Verenigde Staten. En het interview heb ik gedaan in april 2014 tijdens een Small Town Music Walk in Horen. En ook heb ik straks een interview met Bob Willemstein. En dat is de bassist van de Joe Brozio Blues Experience. En met hem ga ik praten over de band en over de nieuwe cd die dit jaar is uitgekomen. En vandaag ook een bluesagenda, een concertagenda met bluesartiesten. Welke concerten staan er allemaal op? Dat hoor je straks in de bluesagenda. Eh, maar we gaan nu eh, eerst maar beginnen met muziek. En omdat de Dent en Dirty aanstaande zondag 14 september live op het Radio Wijverleen podium staat... hoor je als eerste muziek van hen en dat is getiteld Sell Your Soul. Radio 501. Well, let me know. Where can I sell my soul? I can't seem to lose it. I can't use it anymore. Victimless to less crime. Prostrate to a book, believe it all. Magical thinking, man, you know it's off the wall. I think Deacon Jones has rattled you down to the bones. not you, no sacred cow. We all take the same route. When you die, it's lights out. Yeah. Ten Dirty. En eh, ik heb hier van de 12 Bar Blues Band, die met een uh, bezig zijn, het nummer Blues Man van hun album Life is Hard uit 2012. Hele mooie muziek, nagelaten door de 12 Bar Blues Band. Ze zijn bezig met een afscheidstournee. Als je er nog bij wil zijn, dan moet je er echt heen gaan. Het is de laatste kans. Daarna houdt het op te bestaan, de 12 Bar Blues Band. What Do You Know? Zo heet dit nummer. Het is van de Veldman Brothers. Van het nieuwe album Living By The Day. Wat net is uitgekomen in 2014. 13 juni spelen zij in Blues on Sunday live. Radio 501 Blues on Sunday. The finest blues you've never heard. Dit is Radio 501. Dit is Barrel House. Ze hebben vroeger samen gespeeld met Oscar Benton als begeleidingsband. Tegenwoordig al jaren alleen. En met zang van Tini Schoenmaker. after you've gone. Come back, baby. Oh, let's talk it over one more time. before you go away. to part Sunday. The finest blues you've never heard. We hebben een Barrelhouse gehad en dan gaan we nou naar Oscar Benton. En daar spelen de jongens van Barrelhouse ook weer mee. Eh, dit nummer heet When I Rule the World. En het is de live versie. anything you tell me to. When I rule this world, I'll be a king and make a queen out of you. Yeah. het voormalige Joegoslavië en ze woont al jaren in Nederland. Ik heb het over Anna Papovic. Can't you see what you're doing to me? McLeod is a storytelling singer-songwriter from the United States, California. And Doug McLeod did two gigs in my hometown Horen, the Netherlands, at the event A Small Town Music Walk. I met Doug and we did a talk. Radio 501. Hello, Doug. Welcome in Horen, my hometown. How do you like it so far in Holland? You are doing a tour now in Europe. Where have you been already? Well, let me think now. In Europe, uh, Denmark, we started off in Denmark uh, a week ago or so, about 10, 10, days ago. And then here, then we went to Germany, and uh, then Holland, uh, Amsterdam, uh, Rotterdam, uh, going back there again. just it's all kinds of <laughs> all kinds of cities, you know. You have a lot of dates uh, planned in Holland. I saw on your uh, website. Where is your next uh, gig after this gig in Horen? That I know for sure. Tomorrow night we'll be in uh, Eindhoven at, at the Meneer Fritz. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, there is a rumor going on. You are uh, uh, planning to do a new album? Well, we're not planning, it's already done. The new album's done. How we do it is we do it in two days. Um, we go in, uh, there's no overdubs, there's no uh, headphones. Uh, we just go in and play the music. And uh, we did it in two days. And uh, when I get back home to California, uh, right around the middle part of June, I'll be back. Then I'll go up to San Francisco and we'll check out the edits and the different takes, start to piece it together, and it should be released uh, March 2015. And that far away? Yeah, because it because I'm on the road so much this this year. I don't have a lot of time uh, so we got to pick and choose our time spots, and then they want to set it up with the publisher, with the um, publicity people, you know, so they get all that stuff in motion before it's released. So they need they need time to get all that together. So uh, all the listeners uh, have to wait till uh, March 2015. Yeah. Number long time. <laughs> <laughs> well, but it will be uh, will be a great album, I think. I, I, think it's the best one we've done. I mean, I've I've heard the tracks, and uh, I'm really happy with the tracks. There's not a dog on there, so um, we're all we're all happy about it. I, th- I think the folks are gonna like it. A couple of surprises, mm-hmm. some different things on there. I think they'll like it. So the recording you were doing with the band? Well, I never do it with an electric band, um, but I do use other musicians. I use Jimmy Bott on drums and percussion, and Denny Croy on uh, acoustic stand-up bass and uh, as always, some of the pieces I do are solo, some are duo, and some are with the three of us. And special added guest Mike Thompson joined us on piano for a couple of songs on this one. And when you're touring uh, like this now in uh, Europe, you are playing uh, always alone? Yeah, yeah, acoustic solo. I'm, um, you know, like a throwback to the old guys, I guess. Huh? You know, like like I said er earlier today, when you had, the, you know the first first concert, yeah. you know, one guitar, one suitcase, that's it. And a smile. And a smile. Yeah, thanks. <laughs> thanks. And um, when do you leave uh, Europe for uh, your home country? Well, I leave. Um, I leave here. The last gig is in. Uh, I can't pronounce it. It's Rousselade, uh, Rousselade, Belgium. The oh, uh, banana Rousselade, peel. Yeah. yeah. That's on May 5th or, or 6th, and I fly the next day to Memphis, Tennessee. And you you are celebrating your birthday in uh, Europe? Yeah, yeah, I'll be celebrating uh, my uh, birthday's April 21st, so I'll be celebrating it in Europe again. I've celebrated my <laughs> birthday quite a few times in Europe. It's uh, Eastern. You know, I was born on. Eh, well, no, it's the weekend after. But funny thing is, I was born on Easter Sunday. Okay. I really was. Yeah, I was born on Easter Sunday. Yeah, but uh, you know, Easter changes all the time. So yeah. sometimes it's in March, sometimes it's in April, and but uh, yeah, I was born on Easter Sunday. Eating a lot of eggs and uh, things like that on <laughs> Easter. no. <laughs> what do you like the most in in Holland when you are here? Have you been in Utrecht already? That's that's the town you mo uh, mostly come. Yeah, I love Utrecht. Uh, I haven't been I haven't been there on this uh, trip. Well, in fact, I won't be there um, on this uh, trip to Utrecht, to this trip to Holland. But what I think I like about Holland, I like the people. I like I, I, like the people and I like the old buildings. You know, like when we're walking today, I take a picture of the old buildings. You know, and I love the history. I, I think it's I think what's amazing about Holland to me is is that it's it's under sea level and that you guys can add land. When you need land, you say, okay, we're going to make land. And you make land. And I go, this is incredible. And the other thing I like is I like to hear the Dutch ladies speak English. Yeah. I love the Dutch accent on English. It sounds great to me. I like that. it sounds <laughs> musical to me. At the end of an interview, I always ask the musician, what kind of song, which song uh, do I have to play after the interview in my radio program? Oh, you can play any of them. I mean, that's like asking a, a guy that, like me that's a songwriter. You're asking me, uh, well, what's my favorite child? You know, um, it's difficult. Yeah, yeah. I mean, they're all. I, you know, maybe what might be good is the song that is was nominated for Song of the Year by the Blues Foundation. It's called The Entitled Few, and it's a song that I wrote about uh, this fella. We were going out to dinner, and we couldn't find a parking spot, and he pulled into the handicap spot. Mm-hmm. You know, for you know, for the yeah. blue card took opened up his glove box and took out a card and put it up on his uh, mirror. And I said, "Man, I didn't know you were handicapped." He said, "I'm not handicapped." He said, "I spent uh, let's say five thousand dollars for this card." I said, "Why'd you do that?" He said, "So I can find a parking spot." That was the last time I ever saw that man. Uh, I'm a I'm a veteran, not a combat veteran, but I am a veteran. I spent four years in the Navy. And like any guy that was involved in the Navy back during the Vietnam War. Mm-hmm. I knew a lot of guys that went over there, and some of them didn't come back. Some of them that did come back come back with and parts of them missing, and even the ones that came back that had everything physically, there was something missing inside their brain. Mm-hmm. So I was really mad at this man, and it, it has, uh, that inspired me to write to write that song then I will play that song. Oh, fine. Thank you for the interview. My pleasure. Thanks for having nice me. time in Europe. Yeah, it's nice to be in your hometown. Okay. You Facebooked me and said, "Yeah, you're gonna be in my hometown." <laughs> my pleasure. Okay. All the best to you and uh, the radio show. Okay, thank you very much. You're welcome. you ain't handicapped. You got a blue handicap card. Cause find a convenient parking spot for you. It's just too damn hard. With a smug look on your face, you pull into the blue spot. While a mother with a crippled child is looking for what you just got. But really, this ain't no concern to you. You see, you above it all, man. You just one of the entitled few. There's a homeless woman. She got two hungry kids with a little bit of your loan money, you could help with this. She humbly asked you, but you refuse with disdain. You ain't got no remorse. And you ain't got no shame. But why should you? That woman ain't no concern to you. You see, you above it all. You just one of the entitled few. There's a combat bat on the corner. He got oranges to sell. You tell your Botox girlfriend, man, he looked like hell. You stare straight ahead now. So your eyes won't meet. Because you know in your heart he's twice the man you could ever, ever be. But really, why should this concern you? You see, you are above it all, man. You just won the entitled few. tell you the end of the road. It's the same for everyone. There ain't no place to hide, you know. And there ain't gonna be no place to run. You see, death don't really care how much you worth. Like Memphis Slim once said, he said, You going back to Mother Earth. And I do believe that day gonna concern you. Hmm. Cause when death call your name, man, ain't no such thing as the entitled few. Are you listening to me? I say, when death calls your name, ain't no such thing Is the entitled few. You heard the entitled few, and that song comes from Duck's last album, There's a Time. Radio 501 Blues on Sunday. The finest blues you've never heard. Zo is het maar net. We gaan naar AJ in Wild Grooves van het eh, nieuwste album eh, van eh, AJ. en dat heet Let Go or Be Dragged uit 2014 draai ik nu Turning Pebbles. is een van de nummers die erop staat verschrikkelijk mooi. En je kunt ze live eh, zien komen eh, spelen in eh, Radio 501 Blues on Sunday op 11 januari 2015. Zijn de, zijn, zij zijn de eerste van het nieuwe jaar. Dat is even een mond vol. Ehm, you Can Fail Me Now. We hebben nog een dame en die gaat nu zingen en dat is Bonnie Raitt speelt mooi gitaar, zingt heel erg mooi, heeft een mooie stem. En die hoort echt thuis in Blues on Sunday. I know that upon my brow. But you see through me, and you can't fail me now. Blues on Sunday. The finest blues you've never heard. En uh, op, uh, even kijken, oktober, we hebben het over 12 oktober. Dan uh, zien we Hans van Lier en de Sidekicks op het podium bij Blues on Sunday. Van hem Looking for Love. buying a beer at the local bar. I think it was August 1984. It was the hottest summer by far, but me and the boys, we were looking for some more. True down in the jukebox, Jimmy started to sing that Joe's not feeling alright. Suddenly, a couple of girls came in who want to join us for the rest of the night. Drove all night, we were looking for love. drove all night. We were hungry for love. Yeah, hungry for love. My girl got into the car. So we hit the road. Going to the north, she says. That's the place that I love the most. Look into her eyes hold her tight. Yeah, I was willing to do everything to act like a man that night. Drove all night, we were looking for love. faith. hungry for love. Yeah, hungry for love. Verlieren in de Sidekicks. Kom dus op 12 eh, oktober volgende maand is dat eh, naar uh, Radio 5 Lijn Blues on Sunday. En dat is allemaal in Backstage in Horen, muziekcafé Backstage. jullie kennen dit nummer. En dan in de uitvoering van bijvoorbeeld de Rolling Stones. Het heet Harnessed I Do en deze versie is van James Cotton. I Do van James Cotton. We gaan naar De Wet. En het nummer van De Wet heet Lonely Road.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 Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Radio 501 Blues on Sunday. The finest blues you've never heard. This is Radio 501. You're one 501 Blues on Sunday. We zijn al een eh, uurtje onderweg met eh, mooie muziek uit Nederland. En ook van onze buitenlandse eh, bluesmuzikanten, onze vrienden uit het buitenland. Iedere tweede zondag van de maand is er een Radio 501 Blues on Sunday live met bluesmuzikanten op het podium. 14 september is de eerste officiële Radio 501 Blues on Sunday en dan staat de and Dirty op het podium. En van hen heb ik het eerste uur al uh, Sell Your Soul gedraaid. En straks na de muziekagenda, de concertagenda, de bluesagenda... hoor je nog een, een nummer van de Dent and Dirty. En je hoort het al, ik heb straks voor jullie een concertagenda. Dat verklapte ik net al. En dat is dan aan het eind van dit uur. Dus ga alvast maar pen en papier erbij pakken. Dan zit er in ieder geval op tijd klaar voor. En ik ben dit eerste uur begonnen met Better Off Without You van AJ in the Wild Grooves. Van hun nieuwste cd Let Go or Be Dragged. En zij staan op 11 januari 2015 bij ons op het podium.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 Komt-ie, Struggle. Radio 501. voor de John F. Klaver Secret Little Medicine. ik eh, Bob Willemstein aan de telefoon en hij is bassist van de Joe Brosio Blues Experience. Welkom. Ja, goedavond Roger, dankjewel. Ik val meteen maar met de deur in huis. Eh, wat voor band is de Joe Brosio Blues Experience? Nou, de Joe Brosio Blues Experience, eh, het zit al een heel klein beetje in de naam verstopt, is een blues, bluesrock, echt een 60s band. Dus het wat steviger werk. En dan moet ik denken aan eh, Bluesrock 60s eh, werk, aan eh, wat de power trio's hebben gedaan. Nou, bijvoorbeeld, wat, wat, ons betreft begint de oorsprong bij Cream. Bij Eric Clapton, Ginger Baker en Jack Bruce pas. Ja. Dat was voor ons eigenlijk de eerste echte power trio. Ja, oké. Dat geldt voor mij ook trouwens. Ja, en oh, nou gelukkig. Er zitten we op één lijn. <laughs> ja, nou er zijn eh, diverse power trio's geweest natuurlijk. Eh, Jimi Hendrix natuurlijk met uh, Experience. Ja, precies. En nou, er zijn nog wel een paar te noemen. Maar die vallen dan weer buiten de blues ook weer. Ja. Maar binnen de blues zijn er ook nog wel een paar natuurlijk. Ehm, Stevie Ray Vaughan is er ook zo eentje. Die zijn ook met z'n drieën geweest in het begin. Het van een trio spelen is ook dat je lekker op elkaar kan reageren. Dat dat maakt het ook wel heel erg leuk. Dat zie je vanuit de Cream, zie je dat er eigenlijk ook wel een beetje ontstaan. Ja. En eh, ik moet zeggen, dat idee hebben wij ook van uh, eh, eh, Koopje Beker. Ik vind dat of je die naam, die moet je dan ook wel wat zeggen. Ja, dat de zoon van Ginger. Ja. En daar hebben wij vorig jaar mee getoerd. Mhm. En dat is zo leuk bevallen. En de vrijheid was helemaal geweldig dat we dat idee eigenlijk hebben doorgezet. En wat breder hebben opgezet. En uh, Kofi Baker die is, eh, die was tijdelijk zeg maar, met jullie mee. En die is weer teruggegaan naar Amerika, neem ik aan. Ja, klopt. Die is weer terug naar Amerika. En naar het schijnt wil hij eind oktober wel weer terugkomen. En wil hij ook graag weer met ons spelen. Ja. Dus we zijn nog op zoek naar plekken waar we met z'n drieën kunnen spelen. Dat belooft natuurlijk weer ja, een aparte insteek te worden, neem ik aan. Ja, dat, dat zou wel leuk zijn. Dat gaan wij niet uit de weg. <laughs> Lijkt me ook. Ehm, wat zijn de bandleden op dit moment van, eh, van jullie band? Eh, we hebben op zang en gitaar hebben wij eh, Joe Brozio. Ehm, meervoudig winnaar bij de Dutch Country Music Association als instrumentalist van het jaar. En op de druk hebben wij Florian Breuning. Dat zijn beide Duitse heren. Ik ben eigenlijk de enige van Nederlandse bodem. Oh, want ik, eh, ik vond de naam eh, Joe Brosio, dat vond ik al eh, een beetje een aparte naam. Ik denk, nou, dat klinkt niet erg Nederlands. En hij is natuurlijk wel de naamgever van de band, dus ik vroeg me al af waar die vandaan kwam. De, de, oorsprong van zijn naam komt, dacht ik, uit Polen, dat hij ooit verteld heeft. En ehm, ja, hij is van Duitse afkomst en heeft wel een paar jaar in Os gewoond. En van daaruit ja, is, is, hij toch een beetje verliefd geworden op een Duitse dame. En eh, toen zijn werk eh, kwam te vervallen, zijn we terug naar Duitsland gegaan. Ehm, jullie hebben net eh, een nieuwe cd uitgebracht hè, met de titel Life is Hard. dat is in maart opgenomen, had ik begrepen? Ja, klopt. Hebben in Duitsland in de Greenfields studio hebben wij eigenlijk wel, ja, hebben, hebben die cd opgenomen. Wat eigenlijk een repetitie was. Ja. Maar we hadden op die dag hadden we iets. Dat, de spanning hing in de lucht en eh, we reageren heerlijk op elkaar. We hebben ook die hele stukken hebben wij zo opgenomen. En we vonden ze eigenlijk zo goed mhm. dat we daar meteen een cd van eh, hebben laten maken. Dat is gewoon eh, allemaal, allemaal in één take opgenomen? Ja, voor ons zitten er ook fouten in. we hebben natuurlijk wel aan andere mensen even laten horen. gelukkig valt het dan niet zo op. Maar ja, zelf weet je wel hè, waar de kleinigheidjes zitten. Ja, dat is meestal zo. Maar eh, je kan, de, spanning die komt echt van de cd af. En eh, daarom vonden wij het echt zo fantastisch. Ehm, ik hoorde op eh, de cd enkele covers. hebben jullie ook eigen werk op de cd staan? Of, of maken jullie niet veel eigen werk? Nee, we maken nog geen eigen werk. Uh, Jody heeft wel verschillende eigen platen gemaakt, geschreven en ook geproduceerd. Ja. En het zit wel in de planning. Maar op korte termijn willen we toch heel eventjes eh, deze inslag niet overslaan. Maar ik verwacht wel dat wij eh, binnen nou een jaar eh, een cd met eigen werk wel gaan komen. In ieder geval een mix. Wie schrijft doorgaans de muziek dan? Of is dat een collectief gebeuren? Of doet het ja. maar één persoon? Nee, meestal kom je bij elkaar. de ene heeft wat ideeën, de ander sluit erop aan. En dan ga je kijken of je, of je in dat spanningsveld met z'n drieën eraan uitkomt. Hè? Het is een heel sociaal gebeuren hoor, eh, het schrijven van een plaat. Wanneer is de officiële cd-presentatie of is die al geweest? Nee, die eh, komt eraan en die is eh, komend weekend op 12 en op 13 september. En ja. op 13 september zitten we bij jullie in de buurt, in uh, Maarsen. Nou, Maars is nog een eentje weg hoor. Echt waar? Ja, Maars, nee, Maars ligt bij Utrecht. Oh, kijk. Ja, wij nou zijn... ja, dus, uur, dus nog een uurtje rijden in ieder geval. Ja, Amsterdam is eh, zo'n 50 eh, kilometer bij ons eh, vandaan. Over de snelweg. En Amsterdam-Utrecht is 30. Nou, Maas is al iets dicht, ligt iets dichter bij Amsterdam. Dus ik denk dat het een, gauw een 70 kilometer is. Oh, kijk. Nou ja, goed. Dan kunnen die mensen nog lekker binnen een uurtje bij ons zijn. Dus ja, deden deze uitgenodigd om naar Zaal het Zand te komen. Ja. is onze cd-presentatie. En hoe laat eh, eh, is dat? Nou, volgens mij is de zaal open om 8 eh, uur. Ja. En wij zullen niet snel daarna zullen wij van start gaan met ons programma. En daar is ook de cd te koop, neem ik aan? Ja, die is daar voor het eerst is die daar te koop. Oké, dus als de mensen jullie op korte termijn willen zien optreden, dan moeten ze daarheen. Dus dat is aanstaande zaterdag en vrijdag zijn? Ja, vrijdag zitten wij in Rosmalen, maar dat is weer wat, wat verder. Ja, dat is weer wat verder, ja. En dat is ook eh, cd-presentatie? Ja, we hebben cd-presentatie hebben in dat weekend gepland. Eh, de twaalfde dan, zeg maar, het eh, midden-zuiden van het land. Ja. En het noorden van het land op 13 september en maart. Twee zalen het zand. Ehm, ik heb de Joe Brosio Band niet zo erg veel bij ons in de, in de buurt op de posters zien staan. Is daar een reden voor? Zitten jullie meer naar Duitsland toe of eh, valt dat nog wel mee? Nee, dat valt eh, op zich wel mee. Ik geloof inderdaad niet dat wij Noord-Holland al eh, gehad hebben. Mhm. We hebben wel wat festivals gedaan. Blues on the River hebben we gedaan in Rotterdam. Dat is in Zuid-Holland natuurlijk. Ja. En het Drijfbij Festival. Oké, okay. ja. Dus, en we, Duitsland hebben we gehad dat betreft zijn we met deze muzikanten door heel Europa gegaan. Hoor. Ik weet niet of je nog zelf iets kwijt wilde van dat wil ik zeker even aan de luisteraars eh, te kennen geven. Ik zou zeggen eh, de URL eh, van de band www.jobrosioband.nl Oké, okay. ja. Oké, dus dan kunnen de mensen daar gewoon ook de agenda zien en uh, waar jullie spelen en waar de cd te koop is. Natuurlijk. Oké. Aan het eh, eind van een interview mag de muzikant eh, altijd een eh, song uitkiezen van het album waarover we hebben gesproken. En de vraag is natuurlijk, heb jij een keuze kunnen maken? Nou, jazeker. Ik kies dan voor de titel van onze cd. En dat is Life is Hard. Origineel van Johnny Lee. Dan gaan we daar naar luisteren. Dankjewel. Radio 501. you die. This old world is a tangle. You can't trust your closest friend. die. Yeah, it's hard. for the sky. Life is hard, and then you die. is everywhere. Just keep reaching for the sky. Life is hard, and then you die. Little Boogie Blues Boy Band. Nee, Little Boogie Boy Blues Band. Het nummer heet Go Ahead On. game de JVT-band uit Bovenkaspel. Lamp Sugar Love Affair. En ze staan in december op de Van Stage in Backstage voor Radio alleen. En het allemaal in Blues on Sunday. the love affair I don't even go there Well they dance and smile Stinking like birds Right. komen we bij Buddy Whittington Pieces en Sunday. Vandaag is het 7 september en hier is de Blues on Sunday concertagenda. Pak pen en papier voor als je wilt meeschrijven en dan komt hier de agenda. Op vrijdagavond 12 september treedt King of the World op in de boerderij in Zoetermeer. De support act is Sonny Hunt en de Dirty White Boys. Zalen zaal open om half acht en de aanvang is half negen. De kaarten in de voorverkoop kosten 18 euro en de dagkassa 22 euro. Op vrijdagavond 12 september presenteert de Joe Brosio Blues Experience haar nieuwe Life is Hard. Dat is een nieuwe cd die net is uitgebracht. De locatie Theater Perron 3 in Rosmalen en de aanvang is kwart over acht en de toegang kost 15 euro. En op zaterdagavond 13 september presenteert Joe Brozio de nieuwe cd in Maarsen in het Zand. De deur is open om 8 uur en de entree kost 7,50 euro. Op 14 september staat The Damned and Dirty op het podium in het radioprogramma Radio 501 Blues on Sunday. Locatie Muziekcafé Backstage in Horen. Deur open om 2 uur. En de aanvang is 4 uur en de toegang is gratis. En dat allemaal op zondagmiddag. Op dinsdag 16 september spelen Tommy Castro en de Painkillers in Cubus in Leiden. En op donderdagavond 18 september spelen zij in de Koordenbloem in Zingem. En dat is in België. De aanvang is half negen. Op vrijdagavond 19 september speelt Rolf de Jong in Café de Kerk in Bijlen. Locatie Café de Kerk, Brinkstraat 51 in Bijlen. De aanvang is half tien en de toegang is gratis. Op vrijdag 19 september treedt Julian Sas op in Bibelot in Dordrecht. Tot zover de concertagenda van deze week. En als je tips hebt voor deze concertagenda of als je nieuwe cd-releases hebt te melden... stuur mij dan een e-mail rogierradio na de concertagenda draai ik altijd muziek van een van de artiesten uit deze agenda. En vandaag is dat muziek van The Damned and Dirty. Omdat zij komende zondag bij ons in het programma optreden. Van hun cd Sell Your Soul hoor je nu Gamblers Folly. feel good about yourself can't touch you. You ain't done nothing wrong. You can't keep on going, my friend. Gambler's folly gonna take you and me. aan het eind gekomen van deze Radio 501 Blues on Sunday. En als je iets te melden hebt over deze Blues on Sunday... of als je tips hebt over een eh, bluesartiest, plaat of concert...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 En ik ben ook op eh, Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD501. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Blues on Sunday... En ik hoop jullie te ontmoeten eh, tijdens de live concerten op iedere tweede zondag van de maand in Muziekcafé Backstage in Horen.